Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël wil praten over een lange gevechtspauze in Gaza. Dat zegt een Amerikaanse nieuwssite. Volgens hen heeft de Israëlische regering een voorstel gedaan. Als Hamas alle gijzelaars vrijlaat willen ze twee maanden stoppen met schieten en bombarderen. En er gaan verhalen over een ander plan dat nog veel verder gaat, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Een eh, definitieve eh, vredesregeling en het praten over een Palestijnse staat. En dat is een voorstel wat in de maak lijkt te zijn door een aantal golfstaten, Egypte en de Verenigde Staten. Dus ja, dat is wel degelijk een, eh, ook een serieus voorstel wat, wat boven de markt hangt. De Israëlische premier Netanyahu heeft al gezegd dat hij die plannen niet ziet zitten. Aanslagen plegen met explosieven is hartstikke dom en supergevaarlijk. Dat zeggen burgemeesters in Rotterdam en omgeving. Ze komen met een speciale campagne waarmee ze daders op andere gedachten willen brengen. Je hoort de burgemeester van Vlaardingen. De doelgroep die bereid is om deze vreselijke aanslagen te plegen voor een hele kleine beloning een heel groot risico lopen om gepakt te worden... en een hele zware straf tegemoet kunnen zien... dat we die doelgroep een campagne zullen voorbereiden om ze beter te waarschuwen dat dit echt het stomste is wat je kunt doen. In zijn gemeente zijn de laatste tijd veel aanslagen gepleegd. Onder meer bij het huis en bedrijfspand van een loodgieter uit Vlaardingen. En als je denkt dat jij moeite hebt met opstaan, het kan altijd een stuk heftiger. De belangrijkste politieke tegenstander van de Russische president Poetin, Alexei Navalny, zit in de gevangenis. En zegt dat hij daar elke dag wakker wordt gemaakt met dit nummer. Het nummer Ik ben Russisch, een nationalistisch lied van een pro-Poetin-zanger. Navalny zegt dat hij elke dag om vijf uur wakker wordt gemaakt met dit en het Russische volkslied. Het weer nog vanochtend droog en af en toe een zonnetje, maar ook wolken. Vanmiddag en vanavond dan trekt het meer dicht en zijn er ook buien. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort West en Hilversum Noord staat het stil over 8 kilometer. De linkerrijstrook bij Hilversum is dicht en de vertraging is al meer dan een uur. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat een file van 9 kilometer tussen Breukelen en Knoop het Holendrecht. Twee rijstroken zijn door een ongeluk dicht, 20 minuten vertraging. A7 Hoorn-Zaanstad tussen Afrit Avoren en Purmerend een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de AN201 Hilversum uit Hoorn 25 minuten vertraging tussen Afrit Nederhorst en en Loenersloot.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 Israël heeft volgens een Amerikaanse nieuwswebsite een lange gevechtspauze voorgesteld aan Hamas. De wapens zouden twee maanden worden neergelegd als alle Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. Israël laat dan misschien een aantal Palestijnse gevangenen vrij. gisteren kwamen in het midden van de Gazastrook zeker 21 Israëlische militairen om het leven.